bij een lachen Zeer ontspannen, de kans, ik zag je roken. Ik vond je prachtig, had ik het als ik meestal optreed. Toch kans, maar het niet door, of was het jou spel. Weet je, ik weet niet eens hoe je heet. Maar ik weet nog heel goed hoe mooi je bent. Meisje, met je rode wang. Nou nog een keer te zien. Meisje, met je rode wangen, brand van verlangen. Volgende week misschien. Kriebels in mijn vulpen. Wangen, als een bliksem. Word ik getroffen door jou. Je loopt opnieuw heen. Net als toen die keer, die februari achter. van verkeerd tussen meisje met je rode wangen, brand van verlangen. Volgende week misschien, meisje, misschien met je rode wangen, brand van belangen. Jesus